Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen het coronanoodpakket voor bedrijven. Dat bleek aan het einde van de algemene politieke beschouwingen... over de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Linkse oppositiepartijen hopen nog wel op enkele aanpassingen. Ze willen bijvoorbeeld een werkgarantie voor werknemers... die vanwege de coronacrisis worden ontslagen. In het debat ging het ook opnieuw over meer salaris voor zorgmedewerkers... Daar wordt dinsdag hoofdelijk over gestemd. Dan is er ook een kamerdebat over de coronacrisis. De helft van de mantelzorgers voelt zich overbelast... omdat professionele zorg is afgeschaald vanwege de coronacrisis. Dat meldt Belangenvereniging Mantelzorg NL. Mantelzorgers moeten meer taken op zich nemen... omdat in maart veel professionele hulp stopte. In juni kon alle zorg weer worden opgestart... maar nog steeds is niet alles op het oude niveau... Met name dagbesteding, dagactiviteiten of andere manieren waarop de zorg tijdelijk wordt overgenomen... zijn nog niet of slechts deels opgestart. In bijna de hele Randstad wordt het late cafébezoek beperkt om het coronavirus in te dammen, melden bronnen in Den Haag. Om middernacht moeten de lampen aan en de muziek uit en mag dan niemand meer naar binnen. Een uur later moet de zaak leeg zijn. In feestzalen gaat het maximum aantal bezoekers omlaag van 100 naar 50. De maatregelen gaan gelden in de regio's Amsterdam-Amsteland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. Koninklijke Horeca Nederland spreekt van buitenproportionele maatregelen. President Lukashenko van Wit-Rusland heeft de grenzen met Polen en Litouwen gesloten... en de controles aan de grens met Oekraïne verscherpt. Hij zegt dat dat nodig is voor de veiligheid van Wit-Rusland... en wijst daarbij naar NAVO-oefeningen in de regio. Het is in Wit-Rusland al weken onrustig sinds de Lukashenko de verkiezingen won, volgens de oppositie door fraude. Het weer, vannacht blijft het helder, minima tussen de 6 en 10 graden. De komende dag opnieuw zonnig, het wordt dan 19 tot 25 graden.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 You won't back me down on these open streets. It's just my face to learn was a fool to believe that there's just a single laugh taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard.